Mensen die op, heeft in dingen zin. En de zonderlingste mop, die plaatst het eerste in. Moppen zijn een modegril, elk pleit uit vandaag. Over een bananenschil, je hoort er nou als een plaat van iedereen. I have no bananas. I have no bananas today. Amerikanen zingen van bananen en heel Holland die zakken mee. publiek dat hoofd van rare dingen. Vandaar loopt er te zingen. Van yes, ik heb mooie bananen. Ik heb reuze bananen. Een meid heeft in die moppen uitgelaten pret. Ze dansen met de grote boer van morgen een duet. Een trots bananen in de hand, riep ze een knepen blauw. Als je nooit te piezen was, ben je toch zeker nou allemaal yes. I have no bananas. I have no bananas today. De Amerikanen zingen van bananen en heel Holland die zangt mee. Het publiek dat houdt van rare dingen. van loopt lopen te zingen. Van yes, ik heb mooie bananen. Ik heb reuze bananen.